9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Mensen van 50 jaar en ouder moeten voortaan kunnen meedoen... aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Nu is de minimumleeftijd nog 55 jaar. In een oproep aan minister Bruins, die door klinieken en darmartsen is ondertekend... staat dat de Europese richtlijnen screening vanaf 50 jaar aanbevelen. Ze stellen dat door screening vanaf 50 duizend gevallen van darmkanker per jaar... vroegtijdig kunnen worden ontdekt. Een op de drie BSO's kan tijdens de lerarenstaking volgende week geen extra kinderen opvangen. Ze hebben daarvoor niet genoeg personeel, blijkt uit een peiling van de brancheorganisatie Kinderopvang. Tweederde kan ouders wel extra opvang bieden tijdens de staking van volgende week donderdag en vrijdag. In China gelden nu in acht steden reisbeperkingen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het gaat om steden in de buurt van Wuhan, waar de uitbraak begon. De reisbeperkingen treffen nu zo'n 25 miljoen mensen. Inmiddels zijn 830 mensen besmet geraakt met het virus. Het dodental staat op 25. In de nieuw opgestelde gedragscode van de farmaceutische industrie... staat niets over medicijnprijzen. Volgens de brancheorganisatie zijn fabrikanten zelf verantwoordelijk voor hun prijzen. Ook zouden de mededingingsautoriteiten het kunnen zien als verboden prijsafspraken. De gedragscode is, door, de gedragscode is door farmaceuten zelf opgesteld en bedoeld als moreel kompas. De Universiteit Maastricht betaalde hackers tonnen aan losgeld... omdat decennia aan onderzoeksgegevens verloren dreigden te gaan. Dat meldt de Volkskrant op basis van gesprekken met betrokkenen. De hackers zouden ook de backup server hebben geblokkeerd... waardoor de universiteit de onderzoeksdata alleen kon redden... door losgeld te betalen. Het weer, de mist lost geleidelijk op. Op veel plaatsen blijft het grijs. In het noorden kan wat motregen vallen. In het zuiden breekt de zon soms door. En het wordt 3 tot 7 graden. Morgen weinig verandering, zondag iets warmer en ook meer kans op regen.